Drie uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. De automobilist die vorig jaar een Nederlandse vrouw doodreed in Melbourne... moet elf jaar de gevangenis in. Dat meldde Australische media. Het 27-jarige slachtoffer kwam uit Den Haag... en wilde zich in Australië vestigen. De 26-jarige dader reed in een gestolen auto... en was op weg naar een drugsdealer. Na het ongeluk sloeg hij op de vlucht. De vriend van het slachtoffer zei tijdens de rechtszaak... dat de dader zijn gedroomde toekomst met haar heeft verwoest. In Maastricht is vannacht een deel van een appartementencomplex ontruimd na een woningbrand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar hangt er veel rook in het pand. Daarom is één verdieping ontruimd. De ongeveer 50 geëvacueerde bewoners worden opgevangen op een locatie in de buurt. De klimaatdoelen komen in gevaar doordat er steeds meer SUV's worden verkocht. Dat staat in een rapport van het Internationaal Energieagentschap. Deze grote onzuinige auto's veroorzaken meer uitstoot dan alle industriële sectoren bij elkaar. Wereldwijd is nu 42 van alle verkochte auto's een SUV. Die verbruiken gemiddeld een kwart meer brandstof dan een gemiddelde auto. Het energieagentschap verwacht dan ook dat de vraag naar olie voorlopig nog zal blijven stijgen. Er worden ook meer zuinige auto's verkocht, maar die groei wordt er niet gedaan door de SUV's. De Europese investeringsbank stopt per 2021 met alle investeringen in fossiele energie. De EIB maakte dat voornemen in september al bekend... en nu zijn de Europese lidstaten ermee akkoord gegaan. Voor de jaren 2021 tot 2030 maakt de investeringsbank 1000 miljard euro vrij... voor klimaatvriendelijke investeringen. Nu gaan veel investeringen nog naar het gasnetwerk. Zo kreeg de Gasunie dit jaar nog 240 miljoen euro... voor een installatie in Zuidbroek. Het weer, vanavond en vannacht bijna overal droog. De minima liggen iets boven het vriespunt. Morgen opnieuw veel bewolking. Er staat dan een stevige noordoostenwind. En dat wordt zo'n 6 of 7 graden. Ook in het weekend veel bewolking en maar weinig zon. Zaterdagochtend kan in de noordelijke helft van het land wat regen vallen.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 Girls are girls like this, I would. Give it loving, give it loving. Girls are girls like this, uh uh. Give it loving, give it loving. Girls are girls like this, I uh, would. Uh. Give it loving, give it loving. Girls are uh, girls like this, uh uh uh uh. Give it loving, give it loving. I let my touch yo, and if you tempt me, I let my touch. Better you come for me, I let my touch yo, and if you tempt me, I let my touch. Better you come, yo, and if you tempt for me, I let my touch yo, and if you tempt me. treat me good. All in my give it up, give it up. All in it loving in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in it loving in the way that I should. treat me good. All in my All in baby loving in the way that I Treat me good, treat me good.